Als ik nou eens geld had, straat Als ik nou eens centen had Als ik nou eens rijk was Dan liep ik niet de kotsen op de straat Als ik nou eens uries